De Duitse omroep meldt dat drie volwassenen en een kind in het park werden aangevallen. Waarom is onduidelijk. In Eindhoven is een auto na een ruzie op een groep mensen ingereden. Twee mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder ging er vandoor. Voor de politie heeft de auto een Belgisch kenteken. Ze zoeken nu naar de dader. Het is niet bekend waar de ruzie over ging. De rechtszaak die de Britse prins Harry was begonnen tegen mediamagnaat Rupert Murdoch is plotseling ten einde. De zaak draaide om de vraag of de bazen van een van Murdoch's mediabedrijven wisten dat hun journalisten jarenlang Prins Harry en andere bekende mensen afluisterden. De partijen hebben nu een schikking getroffen en dat is wel een verrassing, zegt correspondent Fleur Launsbach. De schikking is zo onverwacht, omdat Harry eigenlijk altijd vastberaden is geweest ehm, om de zaak publiekelijk uit te vechten. Hij wilde juist die dagen in die rechtszaal. Hij wilde dit mediaspectakel. Hij had ook gezegd dat het hem niet om geld ging. Maar echt om het publiekelijk verantwoordelijk houden van die hoge baas En hij had ook de middelen om dat financieel te doen. En het dus op te nemen tegen de krant van Murdoch. Dat is de meest bekende invloedrijke mediamagnaat um, die veel kranten bezit. En ook bijvoorbeeld Fox News heeft in Amerika. Hoeveel er aan Harry wordt betaald is niet bekend. Persbureau Reuters heeft het over een bedrag van acht cijfers. Dat is dus minimaal 10 miljoen pond. En de nationale voorleesdagen zijn begonnen op basisscholen. Ook bekende Nederlanders gaan het doen. Zo ging burgemeester Van Zanen voorlezen op een basisschool in Den Haag. Alleen was hij te laat, dus heeft de directrice zelf maar een boek gepakt om aan de kleuters voor te lezen. Het verhaal gaat over een huisje eh, dat... Ehm, geen heks meer heeft. En op zoek gaat naar eh, een nieuwe heks. Het prikkelt de fantasie en dat is gewoon superleuk. Nou, er zijn nog veel meer bekende Nederlanders die deze week gaan voorlezen. Bijvoorbeeld Steven Kazan, Diederik Jekel en boswachter Tim. Het weer, het is bewolkt met af en toe een lichte bui en max 2 tot 5 graden. Vanavond meer regen, vooral in het oosten en zuidoosten. En morgen krijgen we van alles wat, wolken, zon en een bui. En het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in de regio Noord-Holland rond beginnen de A4, Haag richting Amsterdam. Ik knop het in Nieuwe Meer is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstok is dicht en de vertraging 10 minuten.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 if I lose my fame and fortune? Really don't And I'm homeless on the street. On the street, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, years, the years we stay young through each other's eyes.